Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ogen zijn gericht op Taiwan. De Amerikaanse politicus Nancy Pelosi is daar op bezoek. De Chinezen zijn daar woedend over. In hun ogen is Taiwan onderdeel van China. Een bezoek van Pelosi zou een erkenning zijn dat Taiwan een onafhankelijk land is. En dus dreigen ze met zware militaire stappen, zegt correspondent in China Sjoerd Vanavond hebben we daar al een voorproefje op gehad. Vliegtuigen die richting Taiwan vlogen. Taiwan zal worden omcirkeld eh, de komende dagen met vliegtuigen, eh, met boten zelfs ook in de territoriale wateren eh, van Taiwan, zoals die worden beschouwd. Eh, hoop wapengekletter dus. En ja, ik vrees dat dat nog echt niet is afgelopen. Toch heeft Pelosi zich niet laten tegenhouden door alle dreigementen. Noord-Amerika-correspondent Marieke de Vries. Ze zegt in een tijd dat de wereld een keuze moet maken tussen autocratieën en democratieën. En daarbij laten ze zich dus niet intimideren door die dreigementen van China. China zegt tot en met zondag militaire acties te houden voor de kust van Taiwan. Het Antonius ziekenhuis in Sneek sluit per direct één van de vier operatiekamers. Er zijn te veel medewerkers ziek. Andere ziekenhuizen hebben ook problemen met zieke medewerkers. Bijvoorbeeld bij het Lage Ziekenhuis in Zoetermeer. Daar is de eerste hulp voorlopig drie dagen per week dicht. En misschien ben jij wel eens in Disneyland Parijs geweest... voor een ritje in Space Mountain of een foto met Mickey Mouse. Nou, Niels van 41 kwam er al ruim 250 keer. Iedere maand reist hij wel een keertje met zijn gezin naar Frankrijk dat gaat nooit vervelen dat niet daar zomaar op een bepaalde plek staat of niet eh, ja, even zomaar bedacht is. Er, er, is echt eindeloos over nagedacht. Er zitten overal verborgen details in. Dan, dan gaat er zo'n extra wereld voor je open. <laughs> Niels heeft inmiddels een populair Insta-account over het park. En ook al is het een dure hobby, hij heeft het ervoor over. De een die stopt het in zijn huis of in zijn tuin of in een eh, dure sport. Eh, wij investeren iets meer in de belevingen. Maar ja, je hoeft niet altijd in een duur Disney-hotel te gaan zitten. Die vind ik heel erg leuk, want je blijft blijft helemaal in die wereld van Disney hangen. Maar ja, er zijn genoeg andere eh, hotels in de buurt waar je iets goedkoper kan verblijven. Over twee weken gaat Niels weer die kant op. Het weer vanavond droog en nog lang warm. Morgen dan wordt het tropisch, ook dan zonnig, droog en zo'n 26 tot 33 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu tussen app en vloed. Santa. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah, yeah. Up here, but you act like you don't care. Right now, he could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight, lonely is hard to survive. talking to yourself. Well, this is for everyone who's felt invisible.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 Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, Y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine Te rodea la envidia y también la hipocresía.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 Thank you. jouw keuze ZFM. Is er iemand die op mij wacht? voor mijn noodkreet van de daken. Hallo, is er iemand daar vannacht? er iemand die om me heen zijn? De beste vriend die ik nu ken. Is de echo van mijn eigen stem.